Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Heerlen mogen morgen naar hun appartement terug. Het let werd begin deze maand ontruimd vanwege instortingsgevaar. Een deel van het winkelcentrum is inmiddels gesloopt. De tientallen bewoners zijn al even in hun huis terug geweest en kunnen er vanaf morgen ook weer slapen. De winkels die niet zijn gesloopt gaan morgen nog niet open, maar pas in februari. PostNL heeft een serie postzegels uitgegeven met afbeeldingen van astronaut André Kuipers. De oplage is beperkt en de zegels zijn via internet te bestellen. Op de zegels is Kuipers op zijn vorige ruimtereis te zien en tijdens een trainingsmissie. Er is ook een afbeelding van het ruimtestation ISS. Het initiatief is genomen ter gelegenheid van de ruimtevlucht van Kuipers die gisteren begon. De NAVO-aanval van vorige maand waarbij 24 Pakistanse militairen omkwamen liep verkeerd door miscommunicatie en het gebruik van verouderde landkaarten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie en de NAVO, waarover anonieme functionarissen vandaag berichten. In het rapport erkennen de Amerikanen dat ze fouten hebben gemaakt, maar die zouden ook aan Pakistaanse kant zijn begaan. De oprichter van verslavingskliniek Addiction Care in Veldhoven moet de cel in... omdat hij in augustus met zijn auto is ingereden op een vol terras. Hij krijgt acht maanden, waarvan de helft voorwaardelijk voor poging tot zware mishandeling. De man was onder invloed van drank en wiet toen hij ruzie kreeg in een café in Oerle. Vervolgens stapte hij in zijn auto en reed achteruit het volle terras op. Twee mensen werden geraakt en ze raakten niet gewond. Een directeur van de kliniek maakte eind vorige maand amok in een vliegtuig. Ook hij zou onder invloed zijn geweest van drugs en alcohol. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt met af en toe regen. Morgen is het grijs en in de avond gaat het regenen. Het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Rudolf en Hoogmade 5 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A20 Hoek van de Land richting Gouda bij Rotterdam Centrum 3. De andere kant op is een ongeluk gebeurd vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en Knopen Terbrechtsplein staat 7 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht.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 I'm loving it. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De Winterse 50.